Lot met het NOS Journaal. De arts van de Amerikaanse president Trump komt terug van een deel van zijn persverklaring vanmiddag. Daar zei hij dat 72 uur geleden de diagnose corona bij Trump werd gesteld. Die timing ligt gevoelig omdat Trump daarna nog allerlei campagnebijeenkomsten bezocht. Een paar uur na de persconferentie zei de arts dat hij zich had vergist. Het was niet 72, maar 48 uur geleden. De arts zei verder op de persconferentie dat het heel goed gaat met Trump. Die werd gisteravond opgenomen in het ziekenhuis. Amerikaanse media schrijven dat er achter de schermen wel grote zorgen zijn over de gezondheid van Trump. In Italië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen door noodweer. Een brandweerman werd dodelijk getroffen door een omvallende boom... en een automobilist verdronk toen zijn auto werd meegesleurd bij een overstroming. Zowel Italië als Frankrijk is getroffen door de herfststorm Alex... die gepaard gaat met forse regenval. Dat leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. Zeker negen mensen worden nog vermist, onder wie twee brandweermensen. Op sociale media hebben mensen kritiek op een kerk in Staphorst... waar morgen drie diensten worden gehouden met elk 600 man. Er wordt ook gezongen zonder mondkapjesplicht. Het lokale bestuur van de hervormde kerk snapt de ophef niet... en zegt dat juist aan alle coronaregels wordt voldaan. Iedereen moet anderhalve meter afstand houden. Er is een gezondheidscheck bij de deur en mensen moeten van tevoren reserveren. Het RIVM heeft dit jaar een half miljoen extra vaccinaties tegen de griep besteld. Jaarlijks worden zo'n 6 miljoen mensen uitgenodigd om de griepprik te halen. Normaal reageert ongeveer de helft op de uitnodiging. Maar het RIVM verwacht dat dit jaar meer mensen de prik willen vanwege het coronavirus. Er zijn nu bijna 4 miljoen vaccins besteld. En het weer, vannacht tijdelijk wat opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Later vannacht en morgenochtend opnieuw buien vanuit het zuiden.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 You just need to find your way. All the things that my place. I'm gonna fall I just need to keep my space. You just need to find your way. All the tears you throw my way. I don't wanna see your face.